De hackers zouden door middel van phishing toegang hebben gekregen... tot de systemen van diplomaten op Cyprus... en daarmee ook tot het communicatienetwerk van de EU. In onderschepte berichten zou het onder meer gaan... over de Russische activiteiten op de Krim... en de relatie tussen de VS en de EU. Centrumbewoners van de vier grote steden zijn steeds meer geld kwijt aan parkeren, meldt vereniging Eigen Huis. In Rotterdam zijn de prijzen voor parkeervergunningen het hardst gestegen. De prijs in de binnenstad van Amsterdam blijft gelijk, maar is met 535 euro per jaar het hoogst, gevolgd door Utrecht. In Den Haag zijn de vergunningen het goedkoopst. Afgevaardigden van het Europees Parlement en de EU-lidstaten... zijn het eens geworden over een verbod op wegwerpplastic. Daarmee is de volgende stap gezet in het uitbannen... van onder meer plastic bestek, rietjes en wattenstaafjes. In oktober ging een grote meerderheid van het Europees Parlement al akkoord. Het verbod geldt mogelijk vanaf 2021. Oud-Manchester United-speler Ole Gunnar Solskjaer... is tot het eind van het seizoen trainer bij de club. Hij vervangt de gisteren ontslagen José Mourinho. De Noor Solskjaer was als voetballer elf seizoenen in dienst van Manchester United. En John van het Schip is ontslagen als trainer van PEC Zwolle. Dat meldt de Stentor. Van het Schip wordt verantwoordelijk gehouden... voor de slechte resultaten van dit seizoen. PEC staat 15e in de eredivisie... en werd gisteravond uitgeschakeld in de beker... na een forse nederlaag bij AZ. Het werd 5-0. Het weer vanuit het westen wordt het droog en breekt soms de zon door. Het wordt een graad of acht.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 See, the stars.